ook als dat tot extra bezuinigingen leidt. Dat zei PvdA-leider Samson bij een bezoek aan de provincie Groningen. Eerder vandaag werd duidelijk dat zich in de coalitie de contouren aftekenen van een akkoord... om de gaswinning te verminderen en de regio te compenseren voor de schade door de gaswinning. Er wordt nog onderhandeld over de details. Volgens Samsom is Groningen jarenlang solidair geweest met de rest van Nederland... doordat de opbrengsten van het gas via de staatskas naar alle Nederlanders gingen. Nu is het tijd dat we ook solidair zijn met de Groningers, zei Samsom. De kans dat Nederland het geld terugkrijgt dat ten onrechte is uitbetaald aan Bulgaren is buitengewoon klein. We kunnen geen ijzer met handen breken, zei staatssecretaris Wekers in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om een bedrag van 2,4 miljoen euro aan onterechte toeslagen. Daarnaast is er voor 1 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Tot nu toe is nog maar 70.000 euro geïnd. De staatssecretaris deed op aandringen van de Kamer de toezegging dat hij de kwestie bij zijn Bulgaarse collega zal aankaarten. Wie de webcam van zijn computer niet gebruikt, kan die maar beter afplakken. Dat adviseert justitie. Volgens de landelijk officier van justitie die zich bezighoudt met cybercrime... maken hackers steeds vaker misbruik van camera's en microfoons. Dat komt doordat steeds meer computers standaard met camera en microfoon zijn uitgerust. Mensen hebben het vaak niet door als ze worden bekeken of afgeluisterd. Morgen staat een 18-jarige man voor de rechter die 2000 webcams zou hebben gehackt. Het afplakken van camera's en het uitschakelen van microfoons houdt niet alleen hackers buiten de deur. Het biedt ook inlichtingendiensten minder mogelijkheden om af te luisteren. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vanavond en vannacht rond 5 graden. Ook morgen overdag zijn er perioden met regen of motregen bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog 5 kilometer bij Dorp. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag door een ongeluk bij de Afrit Berkelen en Roderijs 4 kilometer.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 Ik bedoel, de Esme Denters is ontdekt en ik kan ook erop zitten. Maar af en toe zijn er gewoon mensen die beter geen YouTube-account hadden moeten krijgen. Zo ook deze mevrouw, die mij net werd doorgestuurd. Luister even mee, het is fantastisch. Hallo allemaal, welkom in mijn keuken. Zoals jullie weten maak ik hele coole en mooie video's. En ik heb heel veel volgers en fans. Is dat zo? zoals iedere YouTube-videomaker heb ik ook last van haters af en toe. Haters? En die laten een hele nare, vervelende, jaloerse reacties achter. En toen dacht ik bij mezelf, kunnen we die nou te grazen nemen? En toen dacht ik, ga gewoon een gruwelijk... Dit is een vrouw, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat het haters afschrikt. En het is de bedoeling dat je deze video zoveel mogelijk deelt. Like, subscribe maar eh, verjagen we met z'n allen alle haat. Verjagerij, ja. Eh, YouTube af en zo. Nou, ik heb een gruwelijke tekst geschreven. Eh, en er hoort ook een muziekje bij. Dus ik zou zeggen, pak ze even lekker beet. Ga er goed voor zitten. Hier komt ie. Niet schrikken, ik ga nu even de muziek aanzetten. Komt ie hoor. Oh ja, ze klikt even het mp3 Oh man, voel die hit. Oh, zit er ook een dutje bij? Wat erg dit. Als je op zijn Facebook lijkt, zet ik hem er zo op. Facebook.com slash Cfm cfmbeachmasters. Ik maak coole video's. Oh, ze heeft een komkommer als microfoon aan. Ze laten valse comments achter, maar dat kan ik aan. Ze doen dat met een reden, want ik ben de bom. Haters zijn Het liedje is nog niet zo heel erg <laughs> verschrikkelijk. Best wel aanstekelijk eigenlijk. Maar oh, wat is ze eng, wat is ze eng. Jonas en ook Nicky en What Did I Do. Ik krijg allemaal berichtjes van mensen die het af willen, willen luisteren. Doe niet tijger als je pussy bent. En nou, dan doen we dat gewoon. staat hier in bureaus toe in de studio. Niemand zit erop, maar hij is spontaan omgevallen. Als je bent. Doe niet tijger als je pushy bent, man. Doe dat niet. Ga maar niet doen. Doe maar niet tijger. Je bent poesie. Doe niet tijger als je pushy bent. Doe niet tijger. Ja joh. Tijger als je bent. Oei, oi, oi, oi, oi, oei, oei. Niet duiker als je bougie bent. Zo, dat zal leren. Deel deze video, de verjagen we alle haters. Wat zei je? Oh, de verjagen we alle haters. Deze video staat ook op onze Facebookpagina. Ik weet niet of je het wil zien. Doet pijn en je slaapt misschien vannacht wat slechter. Maar je hebt wel verloren gehad. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Dat is ZFM Beachmasters daar naartoe en dan ons liken. Als je daar toch bent.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 Van, uh, het gaat altijd zo bizar snel. Dan begin je om zes uur. Word je acht. Dat, dat, dat, zei ik toch tegen je producer? Ja, dat zei je tegen me. Ja, hoor je dat? <laughs> hey, ja. Maurice de Jonge. Maurice de Verder alles goed, producer? Heel goed. Maurice de Jonge. Waarom praat je als een idioot, producer? kan heel hoog praten, producer? Ja, heel hoog. Oké. Tijd voor Maries de jonge hond de uitslag. Er is een onderzoekje geweest dat eh, de Nederlandse horeca de duurste is van West-Europa. Zo kan je ook ergens zien winnen, hè? Van West-Europa, gewoon op een lagere schaal. Het zal vast niet Europa zijn. Hm, daarbij hoorde de stelling, ik ga uit, vaak uit eten. Terecht te komen op plek 4. Zelden tot nooit, ik ben niet iemand die wat dat betreft met geld gooit terecht gekomen op plek 3. Alleen met speciale gelegenheden dat je je ook meteen mooi gaat aankleden. Terecht op 2 en dat verbaast me echt zo hoog. Ja, best wel regelmatig. Alleen voor de portemonnee is dat dan matig, hè? En terechtgekomen, het is voor het eerst dat, een grappig, <laughs> dat het grappige antwoord... Nou ja, grappig, grappig, ik bedenk het, hè. Maar het meest grappige antwoord op één is gekomen. Ja, heel vaak, bij de McDonald's. <laughs> ja, die doen goede zaken. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden. Ingestuurd via stefan.cfmzandvoort.nl. E-mailadres waar je nog steeds terecht kan. Met al je opmerkingen omtrent dit programma. En like meteen onze Facebook, vind ik leuk. Facebook.com slash cfmbeachmasters. Eat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Fatboy Slim bij ZFM. En daarvoor Zet en Haley Williams, Steden Night. Zometeen nog hits van Robin Tick, die je kent van Blurred Lines. Heeft een hele nieuwe plaat gemaakt en heel erg anders. Beetje Justin Timberlake achter. Maar super lekker hoor je zo meteen. Uh, ook een plaat die um, in een nieuw jasje is gestopt door David Ketter, origineel van DJ Jurgen. Playhard komt er zo meteen aan naar Kelvin. Might be anyone, a lone fool, out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know when the daylight comes. in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so Chris Alesso. Under control. Under control bij ZFM. Zometeen dus nog Robin Tick en ook David Guetta komt eraan. Eerst is het tijd voor je weer-update. Vanavond en vannacht, van tijd tot tijd regen. Steeds verder oplopende temperaturen, ook morgen geregeld regen. Maar een stuk zachter dan vandaag met 8 tot 10 graden. Vrijdag veelal droog, met later op de dag een paar voorzichtige opklaringen. Dit is Play Hard. crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. The only thing we know how to do broke the Every second that I'm with you is a special world. Like I'm your only man, and you're my only girl. I'll give you all. Feel Good. Wanneer heb jij voor het laatst echt, echt goed gevoeld? Ja, oké, maar laten we dat niet gaan delen. <laughs> Daarvoor David Guetta samen met Nieren en Akon Play Hard. Hier bij CFM Beachmaster. Zometeen gaan we eens even kijken wat het veto is voor deze week voor het laatste woord. Ook de monster komt eraan. En dit is Paquito, Living on Video. hier bij CFM Living on Video. Zometeen het laatste woord voor jou. De laatste plaat die we gaan draaien hier op CFM vandaag... was jouw favoriete plaat. Maar dat mag alles zijn. Behalve één onderwerpje. Geldt die niet in het onderwerpje? En dan moet je heel diep denken. Hè? Want als ik ergens een link vind, dan gaat het niet door. Stefan cfmzandvoort.nl, dat is de mail of Twitter. At Stefan, laagstreepje En de vraag is heel simpel. Deze week het veto Feestjes. Mag niet gaan over feestjes. Dus deze mag bijvoorbeeld niet van Ed Sheeran. Drunk, want dat word je op feestjes, hè. En natuurlijk deze dan van LMFAO, Party Rock Anthem. Hey! Girls can't hide, the cream, the Kardashians, we the rule ties. If you ain't lean, you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Gaat het niet over feestjes drinken, dan mag je hem insturen. Stefan dat is mijn mailadres. Hoor je hem als laatste woord. Ondanks dat deze erover gaat, gaan we nu draaien. Miley Cyrus Party in the USA. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna USA. Er meteen een feestje op jouw lokale radio. Mits het dan niet over een feestje gaat. Dat is namelijk het veto van deze week. Voor de rest mag je alles aanvragen jouw favoriete plaat. Hoor je me zo meteen. Komt hier maar door. Stefan.cfmzandvoort.nl is mijn mailadres. Of Twitter, at Stefan underscore Hoor je zo meteen jouw favoriete plaat aan het eind van dit programma. friends with the monster, the my bed. Get you're trying to save me, stop holding your breath.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 Ik mijn 26e uur, 26e uur radio maakte deze week. Utopia nog steeds tof is. Jennifer Lawrence buiten lekker ook nog eens leuk is... en dat haar eigenlijk tot een soort van droomvrouw maakt. Je niet tegen moet gaan doen als je pussy bent. Je even onze Facebook moet liken. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Ook Beachmasters haters bereikt te hebben... en sterrenstof in de club downstairs te horen was. En tenslotte hebben we dan ook nog een laatste woord in deze uitzending. En dat laatste woord komt van Jim.